11 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een hoop schade bij een brand in Den Haag. Vannacht brak je uit, tientallen huizen werden ontruimd. Al uren wordt er geblust, maar het vuur is nog steeds niet onder controle. Deze vrouw moest snel haar huis uit en is niet erg hoopvol. Ja, ik ben bang dat van mijn kindjes alles is verbrand. Want we hebben nu helemaal niks. Alles is verbrand. En, en, en wat doet dat met u? Met wel, wat voor gevoel staat u hier? Geen idee. Ik weet helemaal niet wat voor gevoel. Plus ben ik nog ook zwanger. En ja, we gaan kijken wat allemaal gaat gebeuren. Veel huizen hebben schade, net als een moskee in de straat. Er is niemand gewond geraakt. Een aantal bewoners wordt voorlopig opgevangen in een buurthuis. Zo'n 170.000 kwetsbare mensen hebben nog steeds geen prikuitnodiging gekregen. Het was de bedoeling dat die vorige week al op de mat zou vallen... maar een deel wacht dus nog steeds op die brief. De Amerikaanse kustwacht heeft een enorme partij cocaïne onderschept op speedboten. Het was zoveel dat er speciale takelapparatuur aan te pas moest komen om de balen van boord te halen. In totaal gaat het om dik 5000 kilo met een waarde van 180 miljoen euro. De afgelopen dagen is er in Den Haag druk gepuzzeld voor een nieuw kabinet. Informateur Hamer kreeg allerlei partijen op bezoek. En vandaag zitten er anderen bij haar aan tafel. Jonge mensen die zich druk maken over onder meer onderwijs en klimaat. Zoals Werner. Jongeren zaten tijdens de coronacrisis best wel in de hoek waar de klappen vielen. Veel jongeren hebben bijvoorbeeld hun flexbaantje verloren. Ehm, ze gaan straks met een, een schuld van hun studie af en kunnen dan moeilijk een huis kopen omdat de huizenprijzen nu ook heel hoog zijn. En daarom is het zo belangrijk dat bij het schrijven van het regeerakkoord eh, dat die worden meegenomen zodat we daar ook eh, goede acties op kunnen ondernemen. Het weer, veel wolken, maar er is ook af en toe zon en het blijft overdag droog bij een graad of 16. Vanavond zijn de buien weer terug en morgen wordt het ook nat. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 richting Amsterdam tussen Roelevarensveen en Hoofddorp-Zuid. Eh, vijf minuten vertraging door de werkzaamheden daar.